Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het demissionair kabinet overlegt vanmiddag met coronadeskundigen over de regels. In het katshuis zal het onder meer gaan over de avondklok... over het helemaal opengooien van niet-essentiële winkels en terrassen. Versoepelingen dus, maar dit OMT-lid denkt niet dat we er te veel van moeten verwachten. Ik denk dat dat eh, eh, eh, ja, ambitieus is... Ik zou ook het liefst op een terras willen zitten weer. Maar wat ik niet zou willen is, is eh, één week op een terras zitten en daarna weer in een eh, complete lockdown moeten. Dus uw boodschap zou wel zijn richting het kabinet, wees voorzichtig, doe verstandige dingen? Eh, de boodschap wees voorzichtig is altijd een goede boodschap, denk ik. Dinsdag weten we meer, dan houden minister De Jonge en premier Rutte weer een persconferentie. In Antwerpen is vannacht een jongen van 21 omgekomen toen hij probeerde te vluchten voor de politie. Agenten kregen melding van een lockdownfeestje in een hotel, zegt deze Vlaamse verslaggever. Toen de agenten bij de hotelkamer aankwamen probeerden de acht aanwezigen zich te verstoppen. Een man kroop uit het raam en viel van de vierde verdieping naar beneden. Agenten probeerden de jongen nog te reanimeren, maar dat is dus niet gelukt. Een stukje verderop in Antwerpen gebeurde iets vergelijkbaars. Daar viel een jonge vrouw uit een raam toen ze na een feestje Probeerde te vluchten voor de politie. Zij raakte alleen gewond. En op het Caribische eiland St. Vincent zien mensen een dikke laag as als ze uit hun raam kijken. Door een vulkaanuitbarsting is het eiland met normaal kleurige huizen nu helemaal grijs. En er blijft nog meer komen, zegt deze hulpverlener. The situation is that we're currently experiencing a very intense ashfall uh, throughout most of uh, mainland St. Vincent. We've been experiencing this since uh, late yesterday. De aswolk door de vulkaanuitbarsting was zo groot dat die zichtbaar was vanuit de ruimte. Zo'n 16.000 mensen moesten geëvacueerd worden naar eilanden in de buurt. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. En het weer nog. In het westen is het al droog en er zijn ook opklaringen met af en toe een zonnetje.